Vooral Almegens met het NOS-journaal. Minister Hoekstra van Financiën wil uitleg van ING. Vanochtend werd bekend dat de bank een schikking heeft getroffen met het Openbaar Ministerie... vanwege fouten die tussen 2010 en 2016 zijn gemaakt. De bank controleerde transacties van klanten onvoldoende... waardoor rekeningen konden worden gebruikt voor witwassen. Hoekstra vindt het buitengewoon ernstig... en zegt dat het nalatige gedrag van de bank opnieuw het vertrouwen van de financiële sector raakt. De moeder van de kinderen Lilian Howick helpt mee bij het vinden van een plek in Armenië waar ze kunnen worden opgevangen. Een medewerker van voogdijorganisatie Nidos is in Armenië om een geschikte plek te zoeken voor de twee. Lili en Howick worden waarschijnlijk zaterdag uitgezet. Een minderjarige heeft zich bij de politie gemeld vanwege een incident met een luchtbux zondag in het Noord-Hollandse Zwaag. Een kind van vier raakte toen ernstig gewond en kreeg plotseling pijn in zijn borst en werd benauwd. In het ziekenhuis bleek dat hij was beschoten met een luchtbux. Het kind hield er een klaplong aan over. De uitval van de kerncentrale in Borselen heeft al zeker 10 miljoen euro gekost. Dat heeft Omroep Zeeland berekend op basis van jaarcijfers van eigenaar EPZ. De energiecentrale ligt sinds een maand stil door een storing. De reparatie duurt langer dan verwacht. Waarschijnlijk kan de kerncentrale in Borselen pas in oktober weer opstarten. Voetbaltrainer José Mourinho krijgt in Spanje één jaar celstraf vanwege belastingontduiking. De coach van Manchester United heeft volgens de krant El Mundo daarover afspraken gemaakt met justitie. De kans dat hij ook echt de gevangenis in moet is klein. In Spanje kunnen straffen tot twee jaar cel omgezet worden tot een voorwaardelijke straf.